Kees Groot met het NOS-journaal. Vakcentrale FNV houdt vast aan de fusie van een aantal grote vakbonden. Er komt een nieuwe stemming over het plan. Vorige week leek de fusie definitief van de baan... nadat er in het congres van FNV-bondgenoten niet genoeg steun voor was. Bij de andere bonden is er wel steun voor de samenvoeging. De nieuwe stemming over de FNV-fusie moet nog voor het einde van het jaar plaatsvinden. Ton Heert blijft voorzitter van de vakcentrale. Een staatscommissie gaat onderzoek doen naar het parlementaire stelsel. Premier Rutte heeft dat toegezegd aan de Eerste Kamer. Hij sluit daarmee aan bij een plan van VVD-senator Hermans. Zijn partij is al langer kritisch over de manier waarop met name de Eerste Kamer functioneert. De Senaat zou te veel politiek bedrijven, terwijl de leden wetsvoorstellen van het kabinet eigenlijk alleen op de inhoud zouden moeten beoordelen. Rutte zei dat het onderzoek geen prioriteit heeft voor het kabinet, maar dat hij bereid is mee te werken. In de Saoedische hoofdstad Riyadh is een, Amerikaanse, is een Amerikaan doodgeschoten. Hij en een landgenoot stonden te tanken bij een benzinestation toen ze onder vuur werden genomen. De tweede Amerikaan raakte gewond. Veiligheidstroepen waren er snel bij. Er brak een vuurgevecht uit waarbij de dader gewond raakte. Hij is gearresteerd. Volgens de Washington Post zijn de Amerikanen wapenhandelaren die voor hetzelfde bedrijf werken. De dader, een Saoedier, zou een collega van hen zijn. Wildplassen, bedelen en honden laten poepen zijn straks niet meer verboden in Hollands Kroon. De gemeente in de kop van Noord-Holland wil het overgrote deel van de regels voor burgers afschaffen. De burgemeester vertrouwt erop dat burgers elkaar op wangedrag aanspreken. Als de gemeenteraad akkoord gaat, verdwijnt 80% van de regels uit de algemene plaatselijke verordening van Hollands Kroon. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen vooral in het noorden wat regen.